uur. Krol met het NOS Journaal. Nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt... besluiten sommige uitgaansgelegenheden om hun deuren weer te sluiten. Onder meer in Amsterdam gaan nachtclubs en cafés weer dicht... net als in kleinere plaatsen als Veendam. Ze waren net een paar weken open, maar vinden het risico te groot... dat personeel en bezoekers besmet raken... Dat komt mede doordat veel bezoekers hun test- en toegangsbewijzen niet op orde hebben. Het kabinet heeft het OMT om een spoedadvies gevraagd... om te bepalen of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Vanwege het oplopende aantal besmettingen gaat Eindhoven op uitgaansavonden... op het Stratums Eind in het centrum terrassen verbieden. De gemeente schrijft dat het door de enorme drukte in de smalle straat... onmogelijk is om de afstandsregels na te leven. De terrassen moeten op donderdag vanaf 10 uur s avonds dicht... en op vrijdag en zaterdag vanaf 11 uur. Drie oud-medewerkers van de gevangenis in Roermond zijn veroordeeld voor grootschalige declaratiefraude. Een teamleider en twee collega's declareerden voor 30.000 euro aan verzonnen reisjes, meldt 1 Limburg. De fraude kwam in 2019 aan het licht toen een van de medewerkers het opbiechtte. De 53-jarige teamleider bleek het brein achter de fraude. Hij was verslaafd aan cocaïne. Hij kreeg de zwaarste straf, een taakstraf van 160 uur... en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. En de Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma heeft zich gemeld bij een gevangenis... om een celstraf van 15 maanden uit te zitten. Vorige week werd Zuma door het constitutionele hof daartoe veroordeeld... omdat hij op allerlei manieren de rechtsstaat heeft genegeerd en ondermijnd. Hij probeerde onder die straf uit te komen... maar heeft zich nu toch aan de deadline van het hof gehouden en zit inmiddels vast.